Waterwalgemoed met het nws Journaal. De gemeente Woerden verbiedt politie beschikbaar is om de dag te begeleiden. De organisatie zei eerder dat het evenement al 17 jaar zonder problemen wordt gehouden. Maar volgens Woerden wordt er nu anders gekeken naar dit soort motorclubs. Bovendien heeft de organisatie banden met Satudara, een motorbende die recent door de rechter werd verboden. De Maleisische oud-premier Najib is opgepakt voor corruptie. Hij zou als premier honderden miljoenen dollars van een overheidsfonds in eigen zak hebben gestoken. Begin mei verloor Najib de verkiezingen. In afwachting van een onderzoek naar corruptie mocht hij Maleisië niet verlaten. Vorige maand vond het onderzoeksteam in huizen van de oud-premier... onder meer juwelen, horloges en contant geld... met een totale waarde van ruim 230 miljoen euro. Najib ontkent dat hij schuldig is aan corruptie. In veel producten zit onnodig veel suiker en de verschillen tussen de merken zijn groot, meldt de Consumentenbond naar eigen onderzoek. Zo bleek in de woksaus van het ene merk ruim 4,5 keer zoveel suiker te zitten als in de saus van een andere producent. De bond wil dat de overheid fabrikanten erop aanspreekt als ze zich niet houden aan de afspraken over gezondere producten. De Duitse bondscoach Joachim Leu blijft ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK in Rusland toch aan. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte krant Beeld. Leu heeft een contract tot en met het WK in Qatar over vier jaar. Maar na de pijnlijke nederlagen op het WK was het onduidelijk of hij zou blijven. Tot Rusland haalde Leu sinds zijn aantreden in 2006 met die manschaft op alle EK's en WK's minimaal de halve finale. En vier jaar geleden werd hij wereldkampioen met Duitsland. Het weer bijna overal zonnig, alleen in het uiterste noorden kans op wolken vanaf zee. Het is 20 graden op de Waddeneilanden, landinwaarts kan het 29 graden worden. Dit was het NWS Journaal.